Maar nu eerst het NOS nieuws van... Het NOS nieuws van... 6 uur. De Europese Commissie wil dat alle lidstaten vanaf 2021 meer geld aan Brussel overmaken. Volgens EU-commissaris Oettinger krijgen de Europese Commissie steeds meer taken. Het huidige budget is te laag om al die taken uit te voeren, zegt hij. Nu dragen de EU-landen gemiddeld minder dan 1% van het bruto nationaal inkomen aan Brussel af. En Oettinger wil dat laten stijgen naar 1,1 of 1,2 procent. De NAM moet binnen een week met een aan om de kans op nieuwe bevingen te verkleinen. Door de bevingen van vorige week is in Groningen weer code oranje, schrijft het staatstoezicht. Een penningmeester van de gereformeerde kerk in Den Haag is veroordeeld voor betaalde seks met twee meisjes en ernstige seksuele mishandeling van twee vrouwen. Hij betaalde de meisjes en vrouwen met geld dat hij verduisterde uit de kas van de kerk, bijna een half miljoen in totaal. De man moet drie jaar de cel in en moet zich verplicht laten behandelen voor zijn stoornissen. In Spanje zijn 36 spelers en 5 officials veroordeeld voor matchfixing. Bijna zeven jaar geleden wist Real Zaragoza zich op de laatste speeldag van de competitie te handhaven door een 2-1 zegen, maar die bleek te zijn gekocht. Spelers van beide teams zouden op de hoogte zijn geweest. Onder de geschorste spelers is ook een Nederlander. Het is de inmiddels gestopte Said Boutahar. Spelers en officials zijn veroordeeld tot zes jaar schorsing en twee jaar cel, maar die hoeven ze waarschijnlijk niet in de cel uit te zitten.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 Ik noem de A4 Amsterdam-Rotterdam tussen Dorp en Knopend Benelux drie kwartier vertraging. Op de A12 Utrecht-Den Haag. Bij Woerden 10 minuten tot een kwartier. Daar was een ongeluk. Op de A13 Den Haag-Rotterdam. 20 tot 25 minuten extra tussen Delft-Noord en Rotterdam Airport. Op de A16 Breda-Rotterdam. Tussen knopend Ridderkerk en knopend Terbrechtseplein 50 minuten extra reistijd. Na een ongeluk is daar de rechte reis ook dicht. En op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Tussen Moordrecht en Schiedam een, een uur vertraging. Na, door bergingswerkzaamheden na een ongeluk is daar ook één reishok dicht. De andere kant op tussen Schiedam-Noord en Knopen 20 minuten vertraging. Op de N210 over Rotterdam voor de aansluiting met de A16 20 minuten extra... en een kwartier voor de N470 Zoetermeer richting Delft bij Tantrof West.